1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanaf dit moment gaan in Marokko een aantal grote steden op slot. Het zou onder meer gaan om Casablanca, Marrakesh, Tanger en Fes. Mensen mogen de steden niet meer in en uit, zegt het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid. Het land meldde 633 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een van de grootste stijgingen tot nu toe. De maatregel loopt vooruit op het offerfeest dat vrijdag begint. Veel mensen gaan dan op bezoek bij hun familieleden. De leiding van de gymnastiekunie KNGU gaat deze week in gesprek met turntrainer Vincent Wevers. Dat gebeurt naar aanleiding van het verhaal van oud-turnster Joy Goedkoop. Zij vertelde afgelopen avond tijdens haar loopbaan onder meer te zijn geschopt en geslagen door Wevers. Haar beschuldigingen volgen op de bekentenis van turncoach Gerrit Beltman... Die zei in een interview in het Noord-Hollands Dagblad dat hij jonge turnsters vroeger tijdens trainingen heeft mishandeld en vernederd, omdat hij toen dacht dat dat nodig was voor een topsportmentaliteit. In Bulgarije zijn duizenden demonstranten voor de 18e dag op rij de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. De protestleider heeft komende woensdag uitgeroepen tot Nationale Dag van Protest en Blokkades. De actievoerders blokkeerden opnieuw hoofdstraten en kruispunten in de hoofdstad Sofia. Ook gooiden ze varkensoren naar het hoofdkantoor van de regering... die volgens hen zwaar corrupt is. De Bulgaarse premier Borisov heeft afgelopen week een aantal van zijn ministers vervangen... maar dat is niet genoeg voor de demonstranten. Juventus heeft voor het negende jaar op rij de landstitel gepakt in Italië. De club uit Turijn won met 2-0 van Sampdoria... en kan met nog twee wedstrijden voor het einde van de competitie niet meer ingehaald worden op de ranglijst. Juventus is nu voor de 36e keer kampioen van Italië. Het weer vannacht trekken wolkenvelden over het land...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 Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You be pointing at some girls and saying, yeah, we had a They say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend it, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video? Get out of my mind. Cause you're so fucking cool. You're just Yeah. myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah. yeah.